zwiebertje, rare zwiebertje. Onze zwieber met zijn ingedeukte hoed. Daar komt zwiebertje, rare zwiebertje. Onze zwieber die steeds malle dingen doet. Doet, boy, boy. Doet, doet, boy, boy. Kokkie en Peppy, Peppy en Kokkie. Hopla eruit, allebei opstaan. Geen haasje reppie, Kokkie en Peppy. Opstaan, je toe.